Ook ziet de VS het niet gebeuren dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Het was de eerste keer dat de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie erbij was, zegt correspondent Tijn Sade. Nou, geen enkele bescheidenheid van de debutant. Uh, hij zei, kwam dat zaaltje binnen met die andere 31 ministers van eh, Defensie binnen de NAVO dus. Hij keek ze allemaal even aan, heel zelfverzekerd, eh, hield zijn donderpreek. Ja, daarna viel het heel even stil. De Britse minister van Defensie nam even het woord. We heard you, zei hij. We hebben je gehoord, een beetje bedrempeld. Ja, en daarna waren wij als journalisten niet meer welkom in dat zaaltje en zijn ze verder gaan praten. De Amerikaanse minister van Defensie zei ook dat de VS geen troepen zal leveren aan Oekraïne. In het Drentse Rolde zoekt de politie naar spullen die mogelijk gebruikt zijn bij de kunstroof in het Drents Museum. Daarbij worden metaaldetectoren gebruikt. De politie zegt er wel bij dat daar niet wordt gezocht naar de gestolen kunst zelf. Burgemeesters hadden vandaag een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De burgemeesters waren bezorgd dat er tijdens de NAVO-top in Den Haag deze zomer niet genoeg agenten zijn voor de rest van het land. Er zijn er namelijk heel veel nodig. De zorgen zijn nu grotendeels weggenomen. Er is gezegd dat de politieinzet in Den Haag niet ten koste zal gaan van het andere politiewerk. En het Boekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door muziek docent Gerwin van der Werf uit Leiden. Het was voor het eerst dat er een wedstrijd was om te bepalen wie het geschenk mocht schrijven. Schrijvers konden anoniem hun werk insturen en daarna moest de jury blind een winnaar kiezen. En die moest nog wel even zijn mond houden. Het is strikte geheimhouding, dus ik heb het alleen eh, eh, mijn gezin eh, verteld. Een paar mensen op de uitgeverij wisten het en verder. zelfs mijn moeder heb ik gisteren pas gebeld. <laughs> Waar gaat het over? Ja, het gaat over eh, eh, twee broers en een zus die in een oude auto van de oudste broer eh, naar een meteorietkrater in Zuid-Duitsland reizen. dat boek krijg je als je meer dan 15 euro aan boeken uitgeeft tijdens de Boekenweek. Het weer vanavond en vannacht komt het verder af. Daardoor valt er ook in het midden van het land wat natte sneeuw. Morgenochtend in het oosten en zuiden ook nog wat winterse neerslag.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 De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben met elkaar gebeld. Ze hebben afgesproken dat ze elkaar binnenkort willen ontmoeten. Trump zei dat hij onmiddellijk wil beginnen met onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een delegatie van Hamas is in Cairo om te praten over het staakt het vuren met Israël. Omdat het bestand wankelt willen Egypte en Qatar proberen het te redden. Israël dreigt de oorlog zaterdag te hervatten als Hamas dan niet opnieuw gijzelaars vrijlaat, zoals afgesproken. En er zijn genoeg agenten beschikbaar voor de rest van het land tijdens de NAVO-top in juni in Den Haag. Nationaal commandant Willem Wolders zegt dat er overal reserveteams klaarstaan. Duizend agenten zijn op 25 en 26 juni in Den Haag voor de beveiliging. Het weer in het noorden en noordoosten sneeuw of natte sneeuw. Vanavond en vannacht geleidelijk ook in het midden van het land wat natte sneeuw.